Jobboot met het NOS Journaal. In Brussel is een uur geleden de beslistop over Griekenland begonnen. De regeringsleiders van de 19 eurolanden moeten een besluit nemen over de hervormingsvoorstellen voor Griekenland. Europese regeringsleiders zijn verdeeld over de vraag of de Grieken een nieuw steunpakket mogen krijgen. Volgens de Duitse bondskanselier Merkel is het vertrouwen weg en wordt het daardoor moeilijk een akkoord te bereiken. Nederland geeft alleen nieuwe steun als de Grieken bereid zijn alle maatregelen te nemen die nodig zijn om op eigen benen te staan. Dat zei premier Rutte voorafgaand aan het overleg met de leiders van de Eurolanden in Brussel. Volgens voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep zijn de ministers van Financiën tijdens hun vergadering vanmiddag ver gekomen. Maar er zijn nog een paar grote problemen, zei hij na afloop. Het is nu de beurt aan de regeringsleiders van de Eurolanden om zich over de redding van Griekenland te buigen. De verwachting is dat de Eurotop een marathonvergadering wordt. EU-president Tusk heeft gezegd dat de vergadering net zo lang duurt... totdat er een besluit over Griekenland is genomen. De Canadese tenor John Vickers is overleden. Hij wordt beschouwd als een van de beste operazangers van de vorige eeuw. Vickers begon bij de Royal Opera House in Londen... en ging in de jaren 60 naar de Metropolitan Opera in New York... In zijn 30 jaar lange carrière vertolkte hij hoofdrollen in bijna alle beroemde opera's. Hij won onder meer twee Grammys en werd onderscheiden met een Canadese ridderorde. De tenor trad voor het laatst op in 1988. John Vickers was 88 jaar. Op de Duitse Waddenzee zijn zaterdag twee toeristenboten gestrand. Eerst kwam een boot met meer dan 230 passagiers op een zandbank terecht... Even later liep ook een kleinere boot met tientallen mensen aan boord vast. Reddingsdiensten hebben de meer dan 300 toeristen van boord gehaald en naar andere excursieboten gebracht. Niemand raakte gewond. De beide toeristenboten konden enkele uren later bij hoogwater op eigen kracht loskomen. Het weer overwegend bewolkt, met af en toe wat zon. Ook kan er wat regen vallen. Temperatuur 21 graden. Ook morgen bewolkt en geregeld een bui. Temperatuur ook dan ongeveer 21 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 3 kilometer file bij Muiden. Richting Amsterdam op de A1 staat tussen Muiden-Oost en Knopendiemen 3 kilometer file.